Dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. luisteraars bij de Historische Top 40 hier op Radio Els 558. En we doen vandaag de aflevering nummer 50 was dat van de 11e jaargang. En dat was de aflevering van 13 december 1975. En in die lijst staan 8 alarmschijven, 17 Nederlandstalige producties, 6 Nederlandstalige, 1 Franstalige en 33 Engelstalige. Verder in de lijst 16 stijgers en ook precies 16 dalers. Eén plaat is stationair blijven staan en er zijn maar liefst 7 nieuwkomers. En die 7 nieuwkomers die zijn de moeite waard, dus bleef erbij zou ik zo zeggen. 7 nieuwkomers, dat betekent ook dat er 7 platen zijn verdwenen. Hamilton Bohannon eindelijk verdwenen, Footstamping Music. Jim Gelstrop met die andere uitvoering I'm on Fire, die heeft het dus niet gered. Verdwenen uit de top 40. De Outlaws zijn verdwenen met There Goes Another Love Song. Mut met Lucy. Lucy is verdwenen, maar geen nood, want ze hebben alweer een nieuwe. Onze knuffelkneger uit de jaren 70, Kamaal, ook verdwenen met Chanson d'Amour. David Bowie met veen verdwenen, maar die staat natuurlijk nog met een andere plaat in de lijst. En als laatste verdween Limousine met Daddy Daddy Grandpa. We gaan eens snel beginnen met die lijst, want we zijn al een beetje te laat. En anders komt er natuurlijk helemaal niks meer van terecht. Het zal wel donker zijn hoor, eerder we klaar zijn. Op nummer 40, vorige week nog op nummertje 34. 13 weken maar liefst genoteerd voor de Stylistics. En toch wel een klassiek plaatje geworden hoor. En zeker als je zo'n lang gehoord hebt. Drie maanden lang kon je genieten van dit nummer in de top 40. Hier is Can't Give You Anything. Goedemiddag, je luistert naar de historische top 40. nooit in de top 40. Dus ik draaide hem maar even helemaal voor je hier bij Radio Els 558. 13 weken maar liefste, Hè. Mag best nog eens een keer genoemd worden. De Stylistics en Can't Give You Anything. De hekken sluiten deze week. Radio Els wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. En ook voor Mieke zal het het einde zijn hoor, van haar bestaan in de top 40 in ieder geval wat dat betreft. Mijn beste vriendin, vorige week nog op nummer 30 en nu gezakt naar nummer 39 in de zevende week in de historische top 40 van 40 jaar geleden. Ik wist niet waar ik heen moest gaan, mijn beste vriend, die had me zomaar laten staan en alleen door alle straten. Toen ben ik naar de film gegaan. Toen wist ik 40 natuurlijk. Ook jammer dat we die misschien volgende week al niet meer horen. ex alarmschuis schuif 6 weken genoteerd voor Earth and Fire met Thanks for the Love. Ze zakken van 27 naar 38. waar één file in Nederland op de A20, Hoek van Holland, Gouda, tussen Spaanse polder en Rotterdam. Krooswijk 2,4 kilometer, dus dat is nog wat overzien. Maar ja, als je erin staat is het natuurlijk niet leuk. Het nummer 38 geluid was dat. Thanks for the love van Earth and Fire. Excel schrijf, zes weken genoteerd en ze zakken negen plaatsen weg. Dus volgende week waarschijnlijk niet meer terug. En dit staat op 37. Een rustpunt in de top 40. Wel jammer dat hij zo ver wegzakt. Van 28 naar 37 in de vijfde week. Hier is Margriet Eshuis en haar Lucifer. En I Can See the Sun in Late December. Bye. plaatje is natuurlijk net een paar weken te vroeg uit de top 40 eh, <laughs> straks. Want het is nog geen late december. Het scheelt niet veel meer, maar het is het natuurlijk nog niet. Vijf weken voor Lucifer en I Can See the Sun in late december van 28 naar 37 naar beneden gekukeld, zoals dat heet, in de historische top 40 van 40 jaar geleden hier bij Radio Els 558. En op 36 vinden we de eerste nieuwe. Vorige week waren ze ook al vertegenwoordigd nog in de top 40 met Lucy Lucy. Nieuw. Die was al wat eerder wat ik de bedoeling was. <laughs> Maakt ook allemaal niet uit. Maar Mut is weer terug met een slow plaatje, een slow plaatje. Show me your woman. Komt nieuw binnen in de top 40 op nummer 36. Hier is Mut. when I said you're kind of green of an age that's in between. and you don't know what love means. You think you love me, maybe love has made you blind, cause you're full of new emotions of a young and foolish kind. Show me when you're a woman, cause a woman. the smile and the sound of your girl's laughter when you are a woman or a man. Don't try to fool me, cause I know about your age, and it's written on a page of the memories that I say. you're young and so you might have to wait for Cupid's bite. eerste nieuwkomer in de top 40 op 36. En eh, dat is een heel ander soort muziek als wat we van de jongens gewend waren natuurlijk. Want ze stonden toch wel bekend als bandje. Nou, daar is weinig van terug te horen in dit nummer. Maar het is wel prachtig allemachtig. Nieuw binnen op nummertje 36. En op 35 vinden we gelijk al de tweede nieuw, nieuwkomer voor deze week. Het is kayak en Chance for a Lifetime. Nieuw. nieuw. Fabriek Joyce Baker uit de eh, selectie uit de jaren 70 daalt in de achtste week.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 Nou, dat is met George Baker niet het geval, want hij zakt slechts drie, platen, drie, plaatsen. Dus er zijn nog genoeg mensen die 40 jaar geleden dit plaatje zo leuk vonden dat ze hem alsnog gingen kopen. Misschien wel als kerstcadeautje voor straks onder de boom. Door de George Baker Selection in de nachtweek. Morning Sky, drie plaatsen naar beneden van 31 naar 34. En de wind huilt om het huis zoals we kunnen horen. En het is gewoon weer een trieste, saaie zaterdag. Maar de muziek die, maar de muziek die, die vergoed veel natuurlijk. Hier is Berry en Aline in de zesde week. Bij Times van 15 naar 33. de klapper van de week, maar dan wel de verkeerde kant op. 18 plaatsen verlies, verlies maar liefst voor Barry en Aline in de zesde week met Bedtime's. Times, jawel. Ach ja, dat hoort er nou eenmaal bij, bij het leven van een hitparade. Hè? Ja, je staat zo in de top en zo lig je er weer uit. Op nummer 32 ook al 16 plaatsen gezakt. Ongelooflijk en heel erg jammer. Hier is Connie van de Bos en Sjaki van de Hoek op nummer 32. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. kleine sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Shaki van de Hoek. Een kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Boek. Een ieder en Shaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Shaq kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Charles, de ander Shaq, Toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen En Trudy luistert ook naar de top 40 en die heeft de speakers keihard aanstaan. Want ze moet door het hele huis heen. Ik denk een beetje aan de schoonmaken en zo. En op die manier hoeft ze niets te missen van de top 40 van 40 jaar geleden. Ik zou bijna zeggen, Trudy, welkom terug naar een jaartje of 11. Je hoorde Sjaakje van de Hoek van Connie van der Bos in de zevende week. Zakkend van 16 naar 32. En dit is ook jammer hoor. Ik vind het persoonlijk zo mooi, maar het is geen hit geworden. Vorige week nog op 22 en nu onderuit naar nummer 31 in de vierde week. We hebben het hier natuurlijk over Jigsaw met Sky High in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden bij Radio Els 558. met eh, dit soort nummers. In de top 40 doen ze niet zo vreselijk veel, maar later worden het gewoon klassieketjes voor de gouden oude zenders en zo. Jigsaw in de vierde week met Sky High van 22 naar nummer 31 gezakt. En deze die gaat niet zo vreselijk veel omhoog, maar je weet het niet, misschien heel langzaam naar de top. Vorige week nog doorgestegen naar 32 en deze week slechts twee plaatsjes erbij voor Percy Slets in de derde week. I'll Be You Everything bij Radio Els. so much that I can do for you. vergeten helemaal in de top 40 om jullie een overzichtje te geven van de nummers 40 tot en met 31. Dat doen we meestal. Nou, dan maken we er nu maar 30 van. Dus even een overzichtje voor, eh, van de nummers 40 tot en met 30 wat we gedraaid hebben in deze top 40. Van 34 naar 40 gezakt. Can't Give You Everything van de Stylistics in de 13e week. 7 weken genoteerd voor Mieke met Mijn Beste Vriendin. Zak ze van 30 naar 39. En Earth and Fire Exalarm schijf 6 weken genoteerd met Thanks, Thanks for the Love van 27 naar 38. <clears throat> Lucifer met I Can See The Sun in Late December. Vijf weken genoteerd van 28 naar 37. En de eerste nieuwkomer vinden we op nummer 36. Shoni You're Woman van Mutt in de eerste week natuurlijk. En Kayak is de tweede nieuwkomer op 35 met Chance for a Lifetime. Ex nummer 1 hit van Joyce Baker Selection. Acht weken genoteerd. Morning Sky gaat van 31 naar 34. En van 15 naar 33 maar liefst Bedtimes van Berry en Aline. En ze staan daarmee zes weken genoteerd. Sjaakje van Droek, Connie van der Bos zeven weken genoteerd van 16 naar 32. En op 31 vinden we Jigsaw, afkomstig van nummer 22, met Sky High in de vierde week. Drie weken noteren we voor Percy Slets, die je zojuist hoorde. I'll Be Your Everything van 32 naar 30 omhoog. En op nummer 29 vinden we de derde nieuwkomer alweer. Het gaat wel hard in de top 40 vandaag hoor. Op 29, Corrie. Want Konings wilden ze toen even niet achter hebben blijkbaar. We noemden ze dus gewoon Corrie. Ik wil niet trouwen met jou. Nieuw op nummer 29. Nieuw. Nieuw. Allee stond ik voor het raam te staren. En ik zag mijn dochter spelen op het plein. Met een vriendje uit de straat, zoals dat gewoonlijk gaat. Maar er scheen vandaag beslist iets mis te zijn. Ik ging eens kijken wat er aan de hand was. Doch daar werd alles plotseling te veel. Ze keek haar vriendje aan, in haar ogen blonk een traan, terwijl ze half huilend tot hem zei. Ik wil niet trouwen met jou, dat blijft toch nooit bestaan. Net als mami en papi die het ook hebben gedaan. Ik wil niet trouwen met jou, dat brengt alleen verdriet. Net als bij mami, die papi nooit meer ziet. Ik wil niet trouwen met jou, dat blijft toch nooit bestaan. net als mami en papi, die het ook hebben gedaan. Ik wil niet trouwen met jou, dat brengt alleen verdriet. Net als bij mami, die papi nooit meer ziet. de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. jaar. Dit is Radio Els. klassiekertje geworden van de Eagles natuurlijk. Hè? Lion Ice in de vierde week al op zijn retour van 19 naar nummer 28. En op nummer 27 is het wederom tijd voor een nieuwkomer. De vierde al die we hebben. Dat is wel heel veel hoor. It might as well have rained. Hier zijn de Tumbleweeds nieuw binnen op 27. Ik zie je terug aan de andere kant van 3 uur. Nieuws. should have been gray. That sun that shined was just a waste in its time. It might as well have rained. I saw the taxi pull up. I heard the screen door. It was only the sun through my tears.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 En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. luisteraars, in het tweede uur alweer van de Nederlandse Top 40. We doen vandaag de aflevering van 13 december 1975, dus op één dag na 40 jaar geleden. En we zijn inmiddels al toegekomen aan nummer 26. Maar niet voordat ik je vertel wat een geweldige Elsplaat we de hele week in de non-stop hebben zitten. 24 uur per dag. Je hoorde Cayuta Hill van Partner. En dat is een geweldig klopstuk. Allemachtig prachtig. Wat een mooi plaatje. Jammer dat hij niet in deze top 40 staat. Maar je kan niet alles hebben natuurlijk in het leven, in het radioleven dan. We gaan verder in de lijst. Op 26 van 10 afkomstig. Dus ook een hele klappen naar beneden is hier Billy Swan in de achtste week al, hè? Ja. Everything's the same van 10 naar 26. Welkom bij Radio Els 558 in de historische top 40. cheio. lekker dik onder de, <laughs> onder de te kruipen. Want het is helemaal niets aan dat weer. Hè, als ik zo naar buiten kijk. Het wordt nu zelfs al een beetje donker. Het is al een beetje aan het schemeren. En het is zes minuten over de klok van drie uur. Kan je nagaan. Jorden het nummer 26 geluid. 16 plaatsen gezakt voor Billy Swan. In de achtste week met Everything's the Same. Oh, dit is ook zo prachtig allemachtig van Smokey. Don't play your rock and roll to me. Nee, dat zou ik ook niet doen. Drie weken genoteerd. Ze, gaan, ze blijven staan op nummer 25. Don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie let it be. So don't play your rock and roll. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around. But I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burning. And you can't expect them to keep our love alive. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can not see. Just let it lie, let it be so don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Well, I guess you had me fooled for a while. With your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Don't sing your lies to someone else, cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to Just let it lie let it be. Don't play En 40 jaar na dato is Chris Norman, de leadzanger van Smokey, North States zeer actief op muzikaal gebied. Zoek hem maar eens op op zijn Facebookpagina, want die houdt hij ook regelmatig bij. Dit was Don't Play Your Rock'n'Roll To Me, drie weken genoteerd. En ze blijven nu al steken op 25. Dus de grote vrees bestaat dat het geen echte grote hit gaat worden. Dat was wel het geval natuurlijk voor Dave. Ex-alarm schijf acht, weken genoteerd. Maar hij gaat nu wel hard onderuit. Van 9 naar 24. Hier is Danse Mentena. Dit is de top 40. All Hit Radio. Radio Els. 558. maintenant Tout l'été les pieds nus dans le sable Danser Vanuit de top 10 op nummer 9 stond hij vorige week nog zomaar naar 24 gezakt. Dave ex en ex-nummer 1 hit. Acht weken genoteerd met zijn danse En op nummer 23 is het tijd geworden voor wat Hollands Joleid, zoals dat heet. We hebben het hier over Rijk de Gooier. Vorige week kwam hij nieuw binnen op 26 en hij stijgt door naar nummer 23 in de tweede week. na een meisje van 17 jaren dat was er zo'n aardig ding. Maar zij had op het gebied van de liefde totaal geen ervaring. Zij was een aardig meisje, bedrijvig als een hen. Zij diende bij een goede familie als meisje voor halve dagen. Johan! Johanna als meisje voor halve dag. Johanna, Johanna als meisje voor halve dag. En die maar, Menno, liefde. Toen is aan haar leven de liefde gekomen van heinde en van ver. Het was een arme schoenlappersjongen die stonk naar je never. Hij had zijn laatste centen aan borrels neergeteld. En eiste toen om de rest te betalen van meisje al haar spaargeld. Ja. geven, dreigt hij haar met zijn els. En stal uit de kast der gegoede familie zes zilveren eetlepels. Maar toen de misdaad uitkwam, verdacht met het arme wicht. Met schande beladen werd zij toen ontslagen, toch was zij onschuldig. zij al onschuldig. Johanna, Johanna, dat was zij al onschuldig. Roept u maar, en uit, voet, schande. Zij kon de schande niet langer verdragen en zette een mes in haar vel. Zij steeds compleet in twee halve delen. Het bloed spout ten hemel. Daar lagen nu twee delen, samen slechts één lijk. De vrijer die naar het lichaam kwam kijken, die bipperde vreselijk. zijn misdaad niet langer verhelen. Men sloot hem op in één hok. En daar de gallig toevallig bezet was, stierf hij op het hangblok. Weet u wat de moraal is van dit zo schone vers? Ga altijd heel braaf en deugdzaam door het leven, maar hoed u voor schoen la pers. Ja, het was toch wel een rasartiest, rijk te gooien. Ja, en iedere keer dat eh, roept u maar en dan den uil. <laughs> ja, het was een beetje de tijdgeest natuurlijk. Johanna, rijk te gooier, vorige week nu binnen op 26 en verder gestegen door naar nummer 23. Radio Els wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Wederom een zakker op nummer 22 van 14 afkomstig. In de vijfde week is dit Somerset en Almost Persuaded. Night, all alone in a bar room. Met a girl with a drink in her hand. that would tempt any man. só nog een aardig hitje geworden voor de jongens van uh, Somerset. Vijf weken genoteerd en ze zakken nu wel van 14 naar 22 met Almost Persuaded. En de vijfde nieuwkomer komt er al aan. Chip Taylor, geweldige muziek is dit. Same Old Story Kom in de top 40 nieuw binnen op nummertje 21. Nieuw! nieuw. there's and wrongs and fighting songs on both sides. each day finds me changing points of view. One says you got the hurt to know the feeling, and another's fighting feelings to get through. And I'm tired of hearing that same old story about where you gotta stand to feel your pain. These days it's hard to find a hero to help us helpless fools out of the rain. And my daddy was a golf pro up in Scarsdale. And he worked his tail off six days a week. You can't plant no taters with your golf club. But them city boys would listen when he'd speak. And I'm tired of hearing that same old story to stand to feel your pain. And there's a truck stop on the wrong side of glory. And it's filled with fools waiting for a train. Get it, Joe? some cowboy singing about his Indians. Pre-war, free-bore, pre-faded jeans. Like he thinks that there's a chance we wouldn't win again. If the whole world understood the song he sings. And I am tired of hearing that same old story. About where you gotta stand to feel your pain. And I listened, but he never did assure me that he wasn't selling wholesale turquoise rings. Now the troops have all withdrawn from Southeast Asia, and the Swiss banks got the bullion left by two. And we've rescued every blessed soul for saving. And we'll adopt the ones that look like me and you. And I'm tired of hearing that same old story. And I wonder if I'll always feel the pain. And God bless the ones that don't do so much for those that do. And God damn the ones that keep this world insane. En in de top 40 is het weer tijd geworden voor een overzichtje wat we allemaal gedraaid hebben vanaf de nummers 29 tot en met 21. Op 29 nieuw binnen, Cordy Konings met Ik wil niet trouwen met jou. De Eagles zakken van 19 naar nummer 28 in de vierde week met Lion Ice. En weer een nieuwkomer op 27, It Might As Well Have Rained van de Tumbleweeds. Van 10 naar 26 gezakt Billy Swan in de achtste week met Everything's the Same. En op 4 naar 25 stationair blijven staan Smokey met Don't Play Your Rock'n'Roll To Me in de derde week. Ex-alarmschijf, 8 weken genoteerd voor de ex-nummer 1 hit van Dave Dansé Maintenant heel hard onderuit van 9 naar 24. Drie plaatsen winst voor Rijk de Gooier met het mooie Johanna. Hij stijgt door van 26 naar 23. En acht plaatsen naar beneden van 14 naar 22. De Nederlandse formatie Somerset in de vijfde week met Almost Persuaded. En zojuist hoorde je de Vijfde nieuwkomer alweer in de top 40. En dat is een prachtig hoor, vind ik zelf. Ik hoop dat hij heel erg hoog, hoog komt vol de volgende weken. Chip Taylor met The Same Old Story. En zo zijn we aanbeland in het linker rijtje van de hitlijst op papier dan. Hè? En op nummer 20 vinden we de zesde nieuwkomer alweer. Het was de alarmschijf van, van vorige week. We hebben het hier over Simon Garfunkel. En het is een prachtige klassieker geworden. Hier is My Little Town in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Nieuw. In my little town, I grew up believing. colors aren't there. It's just imagination they lack. Everything's the same back in my little town. hier bij Radio Els 558 in de historische top 40 hoorde je de zesde nieuwkomen, de ex-alarmschijf van vorige week. En het is een pracht hoor, een pracht allemacht. My Little Town van Simon Garfunkel komt nieuw binnen op nummer 20. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 29. Peter Schaap met zijn mooie luisterliedje Vliegen als een vogel gaat die 10 plaatsen omhoog naar nummer 19 in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden steeg je langzaam naar de lucht. Je had gekeken naar de vogels en je dacht, ik zou het net zo kunnen doen. En je wilde leren vliegen, van de grond worden bevrijd. En je vloog zoals je droomde en als niemand anders geloofde je toen. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vliegen op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. En je wilde steeds weer vrij zijn dus je vloog zo vaak je kon. En je bleef er steeds maar lang. Vloog steeds dichter naar de hemel en de zon. Je ging steeds meer op in je droom. Want daarboven was je vrij. Tot die keer dat je omlaag kwam toen was er weer een ander die opnieuw begon. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vliegen op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. Maar er is nu veel veranderd er vliegen mensen af en aan. En je bulbert langs de startbaan. Paas een seatbelt ligt erop boven je hoofd. Je ziet de wolken door je raam. Je krijgt je lunch precies op tijd. Wie het wil, die kan vliegen maar wat is er over van waar jij in hebt geloofd? Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vrij zijn op je eigen vleugel, tussen de wolken wilde jij. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij Vrij zijn op je eigen vleugel, tussen de wolken wilde jij. En dit vind ik altijd zo leuk, hè? Dat gewoon dit soort muziek ook gewoon in die top 40 een hit kan worden. Vorige week nieuw binnengekomen op 29 en nu doorgestegen naar nummer 19. Het was Peter Schaap met Vliegen als een vogel. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit staat deze week op nummer 18. Vijf plaatsen winst voor de Rubets in de derde week. Hier is Little de nadagen van de Rubets, maar ze scoren er toch nog een behoorlijke hit mee hoor. Van 23 naar 18 in de derde week. Little Darling. En dan is het nu tijd geworden in de top 40 voor... De klapper! Het was niet eens de ex-alarmschijf, want die, staat, die is lager binnengekomen. Deze is zo geweldig. Silver Convention komt nieuw binnen als zevende nieuwkomer. En het is de hoogste nieuwkomer in deze historische top 40. Hier is Fly, Robin Fly, nieuw binnen op nummer 17. Nieuw! plaat hoor in de top 40. Maar liefst 5 minuten lang ging Robin vliegen. <laughs> Ja, de Silver Convention komt nieuw binnen op nummertje 17. En het was de klapper van de week. Dus we kunnen hier nog heel veel van verwachten de komende week in die historische top 40 van 40 jaar geleden. Maar behalve die top 40 hebben we in de maand december iets bijzonders. Daar zijn we al twee weken mee bezig. En dat is dit. De top 1000. De best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. Dus als je daarnaar uh, wil luisteren, iedere dag doen we 40 nummers van die top 1000. En dat doen we op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. En dan hebben we de afsluiting op Oudejaarsdag. En dan gaan we de laatste 80 doen met wat bijzondere dingetjes. En het is een hele bijzondere lijst. Je moet maar eens even gaan kijken. Ach, ach, ach. Wat zielig, maar hij stijgt er nog wel mee. Albert West in de derde week. My Dear Rose gaat van 18 naar 16 in de top 40. I write this letter to tell you I found someone new. To tell you I tried, but there wasn't a thing I could do. When I first met her, this girl wasn't part of my plan. I hope you will, but I know that you won't understand. tell you I love her. My dear Rose, I can't stop thinking about her. I should have told you this before it got out of hand. I hope you will, but I know that you won't understand. She isn't someone that I picked right out of the blue. I'll write again in a couple of weeks if I can. I hope you will, but I know that you won't understand. can't stop thinking about her. I should have told you this before it got out of hand. I hope you will, but I know that you won't understand. My dear Rose, I have to tell you. En zeker om Albert West natuurlijk nu weer terug te horen. Hè. 40 jaar geleden, toen was hij het tenminste nog. Hij overleed dit jaar. Albert West met My Dear Rose van 18 naar 16 in de derde week. Even kijken naar de verkeerssituatie in Nederland. Er zijn drie files op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden staat 5 kilometer door een ongeluk. Ook 5 kilometer tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, ook door een ongeluk op de andere rijbaan. 3 kilometer op de A1 tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge. En op de N44 Wassenaar Den Haag staat 2 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. jaar geleden begon de hitfabriek ABBA een beetje los te komen. Ja, ja, ja. Ze zullen heel wat hits gaan krijgen de komende jaren. Als we even vanuit 1975 denken natuurlijk. Dit was er ook eentje. Mamma Mia. Vorige week nieuw binnengekomen op 24. En ze stijgen 9 plaatsen. En naar nummer 15 toe. We gaan naar het nummer 14 geluid. Vorige week nog in de top 5. Op 5 genoteerd toen Reinhard Meijers hier als de dag van toen.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 Hè? Want hij staat acht weken genoteerd. Reinhard mij, als de dag van toen van 5 naar 14 gezakt. Dan moet ik even een beetje hier een schemelampje verzetten. Ja, we werken hier gewoon met een schemelampje. Anders zien we het allemaal niet meer. Maar de schittering staat er zo op dat ik net niet de nummertjes kan lezen. Dat is natuurlijk wel niet de bedoeling. Eh, op 13 Alexander Curly. Vorige week nieuw binnengekomen op 21. En hij stijgt nu door naar nummer 13. En het is een plaatje wat je... Als je het nu uit zou brengen, dan denk ik geheet dat je een rechtszaak aan je broek zou hebben. Hier is Agesoes. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. Soes las in een Turkse krant een advertentie van beloofde land. Hij nam zijn vrouw, zijn koffer en de trein en schreeuwde dat hij binnenkort snel rijk zou zijn en een Turkse sheik zou zijn. Soes kreeg in Amsterdam een kamer samen met nog veertien man. Twintig kippen, een geiten en konijn. En schreef zijn Turkse vrouw dat die snel rijk zou zijn en een Turkse sheik zou zijn. Akkesoes, tagana geile groep. Taganana Hassan, tagana geile groep. Akkesoes, tagana geile groep. Taganana Hassan, tagana geile groep. حسن دهنا خايل خو Dan جوش je خايل خو دهنا حسن دهنا خايل خو Hoi, hoi, hoi, hoi. Achersoes in het beloofde land. Naast blonde truus aan de lopende band. Vond het blonde wel bijzonder fijn en ontzettend rijk. Voor een Turkse sheik zou zijn, ontzettend sheik zou zijn. Blijf van de raf zij bolle Jaap de slaakje voor je Turkse raap. Daar vloog het mes voor Jaap er erg in had. En gaf een naar gevoel onder zijn schouderblad. En dat was dat. Akkezoes, tagana geile groep. Taganana Hassan, tagana geile groep. Akkezoes, tagana geile groep. Taganana Hassan, naar geile groep. خشوش تغنى خايل خوب تغنى نهشا تغنى خايل خوب أخشوش تغنى خايل خوب تغنى نهشا تغنى خايل خوب هاي هاي هاي هاي De opvolger van Guus komt naar Huus, de grote nummer 1 hit van Alexander Curly. Dit was Achterzoes en hij stijgt in de tweede week door van 21 naar 13, het zogenaamde nummer 1 effect. Hè? Als je dan een nummer daarna uitbrengt, dan komt hij meestal ook wel hoog. Maar dat effect dat zal denk ik wel gauw verdwijnen. De laatste voor eh, het hele uur. En dan gaan we om 4 uur door en dan maken we het lekker af, deze top 40.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 En deze lijst werd eerder uitgezonden op Hilversum 3 bij de Tros op donderdag tussen 4 en 6 uur middags. En de presentatie was toen in handen van Ferry Maat. En eh, het wordt nu spannend, hè, want we gaan zo die top 10 in. Op eentje na, we krijgen eerst nog even nummer 11. En wat gaan er allemaal voor verschuivingen plaatsvinden? Krijgen we inderdaad een nieuwe nummer 1 zoals ik vorige week voorspelde? Naar aanleiding van uh, Pussycat die binnen twee weken op nummer 2 stond. Maar Casey stond wel stevig op nummer 1, dus je weet het maar nooit. We gaan het allemaal meemaken de komende half uur, drie kwartier hier in de Nederlandse top 40 bij Radio Els 558. Wij brengen je de echte gouden hits van vroeger. Op nummer 11. Hij stijgt gewoon door. Jack Jersey is hier van 17 naar nummertje 11 in de tweede week. top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we allemaal draaiden van 20 tot en met 11. Voordat we met die top 10 gaan beginnen. Die bijzondere top 10 vind ik zelf wel hoor, met al die grote hits daarin natuurlijk. Op 20 nieuw binnen My Little Town van Simon Garfunkel. De ex van die week daarvoor. Twee weken genoteerd voor Peter Schaap met Vliegen als een Vogel. Hij stijgt door van 29 naar 19. En vijf plaatsen winst voor de Rubets in de derde week. Met Little Darling gaan ze van 23 naar 18. De hoogste nieuwkomer van de op nummer 17 van de Silver Convention, Fly Robin Fly. En twee plaatsen winst voor Albert West in de derde week met My Dear Rose gaat hij van 18 naar nummer 16. Mamma Mia van ABBA, vorige week nieuw binnengekomen op 24, 9 plaatsen omhoog naar nummer 15. En een zakker uit de top 10 vandaan, vorige week nog op nummer 5 genoteerd in de achtste week. Reinhard Mei als de dag van toen gaat naar 14 toe. Alexander Curly, vorige week nieuw binnen op 21, gaat naar nummer 13 toe en zing When The Strings Of My Heart van de Trams. Vorige week nieuw binnen op nummer 20 en stijgt door naar nummer 12. Dus die twee blijven lekker bij elkaar zitten, net als vorige week. En zojuist hoorde je Jack Jersey. Jack Nijs, hè. Vorige week nieuw binnen op 17 en nu zes plaatsen omhoog naar nummer 11. Net niet in de top 10 binnen twee weken. Maar het is natuurlijk wel een grote prestatie van deze Nederlandse zanger. Het nummer was getiteld Gone Girl. En dan zijn we aan die top 10 toe. En vorige week stond hij op 11, dus helaas maar één plaats winst. Het zijn de jongens van de Bee Gees. Hier is Nights on Broadway. All Hit Radio. Radio Els. 558. langzaam naar de top, die jongens van de Bee Gees, met dit prachtige Nights on Broadway. Want ze staan al vier weken genoteerd en ze komen nu pas in de top 10. Vorige week op 11 en nu op nummer 10. Zoals gezegd hier in de Nederlandse top 40 bij Radio Els 558. En dit is een extra alarmschijf de People Choice. Vijf weken genoteerd, vorige week nog op nummer 4. Want ze gingen toen wel richting de nummer 1, maar het is niet gelukt, want ze zakken van de week. Ze gaan van 4 naar nummer 9. natuurlijk een serieuze kandidaat voor de nummer 1 positie. Maar deze kunnen we van het lijstje schrappen als zijn de nummer 1 kandidaat. De People's Choice extra lang schijf, vijf weken genoteerd. En ze zakken 5 plaatsen van 4 naar nummer 9. Misschien de volgende, Maggie McNeil. Prachtig allemachtig. 3 weken genoteerd, van 13 naar nummer 8 in de top 40. When You're Gone. It was you who did discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing. We should never be apart. my life. Every step I do for you, love. Every move is born of true love. It's a dream I won't survive. deze dame het gaat redden om verder die top 10 in te komen. Ik hoop het van harte, want het is natuurlijk een geweldig nummer. Ze staat drie weken genoteerd. Onze eigen Maggie McNeil, When You're Gone, gaat van 13 naar nummer 8. Nou, 5000 volt, die kunnen we afschrijven. Ze staan wel inmiddels al acht weken genoteerd. Van 3 naar nummertje 7 in de achtste week, hè, zei ik toch? Ja, ik lees het hier een beetje moeilijk. Ja. Misschien we verkeerde bril weer op. I'm on fire. Hier is 5000 volt. Ho, ho, ho! Kersthits die je nergens hoort. Radio Els. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartel. 5000 volt uit de speakers met deze heerlijke disco muziek van 5000 volt. Acht weken genoteerd, I'm on fire. Vier plaatsen naar beneden van 3 naar nummertje 7. Maar zou het in ieder geval heel wat langer vol dan Jim's. Giltrops, zo heette die toch? Ja, die uitvoering van uh, I'm on fire, die was er al maar een paar weken uit. Hè? Die stond vorige week al helemaal onderaan en is nu zelfs al verdwenen. En waar gaan we, nee, wij naartoe naar nummer 6? Vorige week naar 8 doorgestegen extra warm schijf, drie weken genoteerd. Wie zal dat zijn? Rosie en Anders zijn hier. En Sausolito. Lights are low. Feel the glow of evening in my soul. Burning fire. Feel the heat of my desire. has put me in your spell. Sweet temptations come to melt my heart. And love is growing strong. I know it can't be wrong. Gypsy guitars play when I think of you. Oh, so sweet. I found my pride and joy so far away across. Consolidate on our mind. Consolidate. build our castles in the sand. Stormy weather couldn't wash away a love that's here to stay forever and a day. Gypsy guitars play when I think of you, so Sausalito. I have found my pride and joy so far away. Every night and day, my heart goes back to you, so. Sausalito's on our mind. Oh, Sausalito. Sausalito. Sausalito. Love will last forever. Everything's so fine. Go Sausalito's on our mind. Oh, Sausalito. Zo ongemerkt toch wel een zeer gouden duo Rosie en Andres Extra schrijft drie weken genoteerd hier in de historische top 40. Ze stegen door twee plaatsen van 8 naar nummer 6. Het wordt spannend hè, wat zal er op 5 staan? 4, 3, 2, 1. We gaan het allemaal meemaken. En deze dame is blij hoor, ja die is erg blij. Moet je maar eens even horen. Extra schrijft vier weken genoteerd voor Penny McLean. Het is allemaal getiteld nou, Lady Bump en zij stijgt ook twee plaatsen. Maar zij gaat van 7 naar 5 in de top 40. It's muziek bij Radio Els, want dat was, eh, hoe noemen ze dat ook weer? <laughs> Eh, Klok, klokkenamenslag? Ik, ik, weet het niet meer. Het eh, doet er ook verder niet toe. Benny McLean, extraamschrijf vier weken genoteerd en ze stond 40 jaar geleden op nummer 5. En het nummer 4 geluid moet ik even iets van vertellen, want daar staat een zanger. En op eerste kerstdag doen wij allemaal speciale dingen. En dan komt er over deze man een special. En dat zal worden gepresenteerd door Francis. En dat is tevens dan haar radiodebuut hier bij Radio Els. Waar hebben we het hier over? Nou, de man kwam vorige week nieuw binnen als zijn ex-alarmschijf op nummer 12 maar liefst. En hij stijgt nu door. Juist ja. Met Space Oddity gaat hij van 12 naar 4. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control Nine. to Major Tom. 8. 7. 6. 5. liftoff. Eh, het origineel ergens uit 1969 van David Bowie, dacht ik. Space Oddity in de tweede week maar liefst van 12 naar nummer 4. En dat is wel heel snel hoor, als je binnen twee weken op nummer 4 staat. Wat die eerste kerstdag betreft, behalve dat we dan een special hebben van David Bowie hebben we ook gewoon een aflevering van de top 1000. Want die gaat gewoon door natuurlijk. En daar zitten we al in de nummers 200 eh, of zo, denk ik. Eh, er komt nog ene meneer Hans Bank een programmaatje doen. En als het goed is, komt ook nog een keer Peter de Wit langs met zijn beroemde krachtig uit de jaren 80. Jawel, dus dat wordt een hele speciale dag. Die eerste kerstdag hier bij Radio Ls 558. Maar voorlopig zitten we hier nog even met die top 40. We hebben er nog maar drie te gaan, hè, want we zijn aan de top 3 aangekomen. Vorige week op 6 en hij stijgt gewoon drie plaatsen door. In de vierde week, en dat is wel knap hoor. Hier is John Denver en Calypso. Say, sing along, hit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. To sail on a dream on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. you Drie 3 geluid in de historische top 40 van 13 december 1975. Weilen John Denver inmiddels, hoe jammer ook. Vier weken genoteerd, hij stijgt drie plaatsen met zijn Calypso van 6 naar nummer 3. En we zijn nu toe aan de ontknoping, want het is gebeurd met Casey. <laughs> Ja, het is gebeurd hoor. Hij is van de eerste plaats af. Ex-alarmschijf, maar liefst zeven weken genoteerd al. Hier is That's the Way I Like It van 1 naar 2 gezakt in de top 40. Hey, sing along, kids! 10, 9, 8, blijven hem voorlopig natuurlijk nog wel horen, want zo gauw zal die top 40 niet uit zijn. Het nummer 2 geluid, That's 2. way I like it, Kees Sunshine Band, vorige week nog op 1. Dat betekent dat we in de lijst nog maar één nummer te hebben te draaien. En eh, wat zal dat worden? Nou, we gaan eerst maar eens even kijken wat we allemaal gedraaid hebben in deze top 10. Van 11 tot 10, Nights on Broadway van de Bee Gees in de vierde week. Ex-Alarm schrijft The People's Choice in de vijfde week. Do It Any Way You Wanna, gezakt van 4 naar 9. Van 13 naar 8, When You're Gone van Maggie McNeil in de derde week. En 8 weken genoteerd voor 5000 volts met I'm on Fire on op hun wegretour van 3 naar 7. Twee plaatsen winst voor Rosie en Andres. Ex-Alarm schrijft weken genoteerd met So Solito van 8 naar 6. En ook twee plaatsen winst voor Penny McLean. Ook al een Ex-Alarm schrijft vier weken genoteerd van 7 naar 5. En alsof het niet op kan, weer een excel alarmschijf Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 12 en nu doorgestegen naar nummer 4 was het David Bowie met Space Oddity. De top 3. Calypso, John Denver, vier weken genoteerd van 6 naar 3. En ex-alarmschijf van Casey in the Sunshine Band is ontroond als zijnde de lijstaanvoerder van deze top 40. Zeven weken genoteerd en hij zakt van 1 naar 2. Dat betekent dat we één plaat missen. Die kwam spectaculair een, ehm, twee weken terug binnen op 21. En toen doorgestegen gelijk naar nummer 2. En nu gaan ze gewoon naar nummertje 1. We hebben het natuurlijk hier over Pussycat met Mississippi. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren naar de top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wat mij betreft ben ik er natuurlijk maandag weer met de top 1000. Waar we mee gaan beginnen met nummer 600. Ik zou zeggen, nog een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. En graag tot maandag. Hip. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 24 uur per dag. Radio Els.